Gert Kluk het NOS-journaal. Bij een Amerikaanse luchtaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad... is vannacht een hoge Iraanse generaal gedood. Generaal Soleimani was de bevelhebber van een Iraanse elite-eenheid... die in Irak actief is. De VS zegt dat hij is gedood omdat hij plannen maakte... om Amerikaanse diplomaten en militairen in en buiten Irak aan te vallen. De VS houdt Soleimani ook verantwoordelijk voor de bestorming... van de Amerikaanse ambassade eerder deze week in Bagdad. De Iraanse leider Khamenei heeft woedend gereageerd... Hij zei dat Iran wraak zal nemen. En de Iraanse staatstelevisie sprak van de grootste misrekening van de VS sinds de Tweede Wereldoorlog. Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaring heeft afgelegd... in het liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi... heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn blijft uit veiligheidsoverwegingen geheim. De eerdere advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum... werd in september vorig jaar voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Het liquidatieproces draait om een reeks moorden in het criminele milieu. Ridouan Taghi werd vorige maand aangehouden in Dubai en naar Nederland overgebracht. Het dodental van de overstromingen in Indonesië is opgelopen naar 43. De overstromingen en landverschuivingen in en rond Jakarta van de afgelopen dagen... zijn het gevolg van hevige regenval. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt. In het gebied wonen zo'n 30 miljoen mensen. Volgens het Indonesische Meteorologisch Instituut draagt klimaatverandering bij aan de extreme weersomstandigheden. De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar met ruim 130.000 inwoners gegroeid. Volgens het CBS telt Nederland nu 17,4 miljoen inwoners. De groei komt met name door immigratie, ruim 114.000 mensen.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 Take a ride, there's a party over there that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your nine to five and just sail on.